Samen met twee anderen reed de daders hun slachtoffers aan en mishandelde hen. In de media werd een link gelegd met geweld tegen homo's, maar dat is niet aangetoond. De dader, een man van 24, werd ook veroordeeld voor geweld tegen twee Britse toeristen. Een van zijn mededaders komt later dit jaar voor de rechter. De opwekking van duurzame energie in Nederland groeit flink, maar net niet genoeg om de Europese doelen voor 2020 te halen, blijkt uit een overzicht. De aanleg van windparken op zee en de snelle groei van zonnestroom zal de elektriciteit de komende jaren snel groener maken. Naar verwachting is in 2025 de helft van alle stroom duurzaam. In een brief aan de Tweede Kamer noemt minister Kamp van Economische Zaken de resultaten bemoedigend. In Tanzania zijn twaalf mannen aangehouden op beschuldiging van homoseksualiteit. Het zijn negen Tanzanianen, twee Zuid-Afrikanen en een Oegandees. Volgens de politie in Dar es Salaam, de grootste stad van het land, hielden ze in een hotel een bijeenkomst over homoseksualiteit. Volgens onbevestigde berichten spraken ze over het doorbreken van het taboe op aids en de aanpak van die ziekte. Homoseksualiteit is strafbaar in Tanzania. De mannen kunnen 30 jaar tot levenslang krijgen. De politie heeft opnieuw een verdachte gearresteerd na de mislukte poging om in Roermond met een helikopter een gevangene te bevrijden. Het OM wil niet zeggen wat zijn rol was. Er zitten nu vier mensen vast. De gevangene die vorige week bevrijd moest worden is vermoedelijk Benahouf A. Hij is een belangrijke figuur in de oorlog tussen criminelen van Marokkaanse afkomst in Amsterdam. Het weer droog, een periode met zon en het is 18 tot 22 graden. Morgen regen en veel wind. Smiddags wordt het droger en dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Nijkerk.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 En eh, we hebben weer een heerlijk uur voor u klaar liggen. We beginnen zo meteen met de Bee Gees en You Win Again. En daarna de Moody Blues met een eh, nummer uit hun beginperiode. Compositie van Danny Lane en Jay Clint Warwick. Life's Not Life. En nog veel meer, de Beatles uiteraard. We hebben uh, Orinoco Flow zie ik staan. Do It Any Way You Wanna. The Cathedral Song. Nou, we kunnen wel doorgaan, maar... Luister maar gewoon het hele uur lang. Veel plezier. Even when you Live. En dus waren de Moody Blues uit hun beginperiode toen ze nog eh, rock maakten... in plaats van die mooie melodieuze hits die ze schreven. Eh, dit nummer werd geschreven door Danny Lane en Clint Warwick. En die waren op het moment dat die plaat uitkwam... waren die jongens al eigenlijk bij de band vandaan. Goed, dat waren de Moody Blues. En we begonnen met de Bee Gees en You Win Again uit 1987. We gaan naar een one-hit wonder luisteren uit 1970. Krabby Appleton en Go Back. One Hit Wonder uit 1970, Grabby Appleton en Go Back. Op 11 december 1964 werd eh, Sam Cooke doodgeschoten in het hotel waar hij verbleef. En eh, dat was natuurlijk een veel te vroegtijdig einde aan een fantastische carrière, maar ook aan een goed mens. Ehm, hij had vlak daarvoor had hij nog een opnamesessie gehad. En tijdens die opnamesessie werd dit opgenomen. Shake. listen, listen while I talk to you. I tell you what we're gonna do. There's a new thing that's going around, and I'll tell you what they're putting down. Just move your body all around and just shake. Oh. bowl of soup and make your body loop-de-loop. Put your hands on your hips uh, and kind of let your backbone slip. Move your body like a whip and just shake. Mm. soul. Shake the shake with all your might. Oh, if you do it, do it right. Just make your body loose and light. Gotta shake. with all your might. If you do it, do it right. Make your body loose and light and just shake. All oh, I like to do is shake. Make me Slot voor zijn overlijden in 1964. En een hit in 1965, dit was eh, Sam Cooke en Shake. En dan gaan we luisteren naar een top 100 hit uit 1975. En uh, wie kent nog die top 100 hits uit dat jaar? Nou, dit was er een van. People's Choice and Do It Any Way You Want It. geval heel veel werk gemaakt van de tekst. Do it any way you it, En het was eh, People's Choice. Ja. We gaan luisteren naar een zangeres. Haar naam is Tanita Tikaram. Al een bijzondere naam. Het is ook een bijzondere zangeres met een bijzondere stem. Ze heeft drie hits gehad in Nederland. The eh, Twist Twisted My Sobriety, Good Tradition...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 Anita Tikaram en de Cathedral Song uit 1988. Dan zijn we alweer toe aan eh, twee tracks van de Beatles van het album Yellow Submarine. Eh, vandaag een paaltje en een jointje. We hebben <laughs> geen jointje, nee, een jointje. All Together Now is van Paul McCartney en Hey Bulldog is van eh, John Lennon. Dat zijn dus de Beatles en daar komen ze alle twee. I bring my friend to tea, E, F, G, H, I, J. Eh, John Lennon-compositie eh, Hey Bulldog. En daarvoor worden we eh, All Together Now van Paul McCartney. Een lekker, ja, wat zou je zeggen, een aftelnummer eigenlijk. Gaat goed met zijn stem trouwens, ja. Ehm, <laughs> we, gaan nu luisteren naar iets rustigers. La is Something Inside So Strong.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 Dus het zal waarschijnlijk inderdaad nog veel ouder zijn. We kennen uitvoeringen van eh, Willie Nelson, van Elvis Presley. Maar dit is de meest bekende uit 1955. The Yellow Rose of Texas van het orkest van Mitch Miller. die hebben wel gewoon drie keer goud gewonnen, eh, gewonnen. Goud gehaald met hun singles. En een van die singles was South Street, groepje uit Philadelphia. Ehm, Freddie Cannon, die heeft ook een aantal hits gehad. Niet dat je zegt van, daar worden we helemaal warm van. Maar toch, dit was er een van Way Down Yonder in New Orleans. in New Orleans. Freddie Cannon was dit. En eh, zijn allergrootste hit, dat was natuurlijk Tallahassee Lassie. Ehm, we gaan eh, luisteren naar uh, Enya. En die heeft een aantal behoorlijke hits gehad. Maar haar allereerste hele grote hit, dat was deze uit 88. Orinoco Flow. Away. Dit was de eh, Orinoco Flow van Enya. Ehm, eh, eind jaren 60, zo'n beetje 869, eh, hadden we in Nederland opeens een Zweedse groep die hier redelijk populair werd. En dat was met name vanwege A, de leuke liedjes... maar ook vanwege de zanger Sven Hedlund. De meisjes waren er helemaal gek op. Maar er was nog een, andere, een ander lid van de groep... en die werd eigenlijk nog veel en veel beroemder, zeg maar wereldberoemd. En dat was Benny Andersson, later ABBA dus... Ze hadden twee hits in Nederland, Sunny Girl en deze Let It Be Me. I bless the It Me. En dat waren de Hepstars uit Zweden. En als je nou dacht van wie is dan dat, eh, de zangeresje? Dat was de echtgenoot van echtgenote van Sven Hedlund. En het bijzondere is, na 45 jaar, vier jaar geleden, <laughs> zijn ze gescheiden. Jawel, en eh, dan moet ik dan nog lachen. Nou, dat is ook niet netjes natuurlijk, hè? I should be better off without you. You take a pride in making me blue. met name waren dit de Hollies en uh, eh, We're Through. Zijn we toen aan de laatste en dat is meteen de top 100 hit uit 1983. Hier is de Rocksteady Crew met Hey You, de Rocksteady Crew. beste uitzending, maar mijn stem die, eh, liet dat waarschijnlijk ook niet toe, denk ik zomaar.